12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Irak zijn de afgelopen dag tientallen betogers doodgeschoten door veiligheidstroepen. Het was een van de bloedigste dagen sinds het begin van de anti-regeringsprotesten. In diverse steden werden 35 tot 45 mensen gedood. Het exacte aantal is niet bekend. Zo'n 230 mensen raakten gewond bij confrontaties met de militairen. Sinds oktober gaan vooral jonge Irakezen de straat op om te protesteren tegen de regering... die ze de schuld geven van de economische malaise, de hoge werkloosheid onder jongeren en de kloof tussen rijk en arm. De autoriteiten reageren met harde hand op de protesten, waarbij de afgelopen tijd zo'n 350 doden zijn gevallen. ABN AMRO sluit voorlopig enkele tientallen geldautomaten... vanwege de vele plofkraken van de afgelopen tijd. De bank wil zo de veiligheid garanderen van mensen die bij zo'n automaat wonen. Het aantal plofkraken neemt fors toe. Met 61 kraken staat de teller nu al ruim 40 hoger dan vorig jaar. Actiegroep Grond in Verzet noemt de versoepeling van de PFAS-norm een mooi begin. Maar of het genoeg is, is nog onduidelijk. Sowieso had het een maand eerder gemoeten, zegt de actiegroep. Doordat het kabinet de norm verhoogt, kan volgens ingewijden... driekwart van de stilgevallen bouwprojecten weer worden opgestart. PFAS is een verzamelnaam voor giftige stoffen in de grond die niet afbreekbaar zijn. Nederlandse militairen en marechaussees gaan op Curaçao helpen bij het beveiligen van migranten uit Venezuela... die vastzitten in extra opvangplekken. Ze zitten daar omdat de gevangenis op het eiland overvol zit. Het OM op Curaçao vroeg om hulp uit Nederland. 35 bewapende militairen die nu al op het eiland zijn gelegerd... zullen per direct 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden ingezet voor de beveiliging. Ze worden ingezet voor controles en moeten voorkomen dat Venezolanen ontsnappen. Het weer, het wordt overal droog met soms brede opklaringen.